Het kan natuurlijk niet, zegt de politie. Maar hoe stop je een trekker hè, met acht mensen eh, die erbij staan zoals ik erbij staan... die zien gebeuren dat er over een auto heen gereden wordt... dan heb je een hele ingewikkelde en complexe situatie. Misschien met een waarschuwingsschot? Nou ja, en als het gaat over schieten, eh, wat wil je daarmee bereiken? want uiteindelijk wil je die situatie stoppen en wil je de veiligheid van de minister en het gezin eh, waarborgen. En daar ben je er niet mee met een waarschuwingsschot. Want ik kan u vertellen, deze boeren gingen door roeien en ruiten. Die waren echt grenzeloos bezig. Ook bij het huis van CDA-kamerlid Dirk Boswijk stonden gisteravond trekkers. Hij was niet thuis, maar zijn gezin wel. De meeste politici in de Tweede Kamer willen dat het stopt, zegt verslaggever Lars Geerts. Men is boos en dus moet er morgenavond over gedebatteerd worden... in het bijzijn van premier Rutte en de minister van Justitie justitie Jezogus. In delen van Oostenrijk moeten mensen binnenblijven vanwege noodweer. Er zijn aardverschuivingen en modderstromen waarin ook puin en stukken van muren worden meegesleurd. Ook zouden er in een deelstaat in het zuiden van Oostenrijk meer dan 5000 blikseminslagen zijn geweest. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In ieder geval zijn er daken weggewaaid en zitten duizenden mensen zonder stroom. Het zou kunnen dat Ajax en Feyenoord hun trainingskampplannen voor deze zomer ook moeten aanpassen door het noodweer. Beide clubs zouden over een paar weken naar Oostenrijk gaan. En het wordt eindelijk donker op de Zuidas in Amsterdam. In die kantoren, banken en advocatengebouwen brandt vaak s'avonds nog licht terwijl er niemand meer aan het werk is. Nogal onnodig en slecht voor het milieu vinden de bazen van die bedrijven nu. Voortaan moet het tussen 11 uur s'avonds en 6 uur s ochtends zo vaak mogelijk donker zijn. Het weer, nou een mix van zon en wolken. Temperaturen rond de 27 graden. Vanavond langs de oostgrens kans op een bui. Morgen ongeveer net zo warm. Eerst zon, later volgen de buien. Mogelijk met onweer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Diemen naar Alkmaar... tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadshart. Door olie op de weg zijn er twee rijstroken dicht.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 Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en een sans-chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een enkeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu pakken.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 Él se descuida, yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. si te tira, yo te cojo, cojo, cojo. yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, me antojo. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolido. Pa' dormir mal contigo, prefiere morirse frío, pa' saltarse cosas. Prefiere saltar al vacío, déjala vivir. Que hasta Casio, <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, yo Ricky Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa.